die tango zal ik nimmer meer vergeten. Die tango die ik danste met jou. Die tango, nee die kan ik niet vergeten. Die tango danste ik toen met jou. Door mijn onschuldigheid, door mijn onwetendheid, was jij nooit het doel van mijn gedachten. Maar na mijn eerste dans, nam jij meteen je kans, ik wist het zeker, toen je naar me lachte. Die tango, zal ik nimmer meer vergeten. Die tango, die ik danste met jou die tango. Nee, die kan ik niet vergeten. Die tango, danste ik toen met jou. Door jouw standvastigheid, door jouw betrouwbaarheid, ben jij de prinses in al mijn dromen. Want na die ene dans nam jij opnieuw je kans, ik hoop dat er geen eind meer aan zal komen. Die tango zal ik nimmer meer vergeten. Die tango die ik danste met jou. Die tango, nee die kan ik niet vergeten. Die tango danste ik toen met jou.